Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is een superbelangrijke dag in de formatie. Informateur Johan Remkes bekijkt vandaag een van de laatste opties voor een nieuw kabinet. Hij gaat praten met negen fractievoorzitters in de hoop dat er zo een doorbraak komt in de formatie. Die nu al maanden duurt. Mariette Hamer, die informateur was voor Johan Remkes, denkt dat het nu echt wel moet gebeuren, zegt ze in Nieuwsuur. Ik hoop, en in die zin wil ik Remkes wel ondersteunen ook, als hij zegt morgen, nou nu, nu alle koppen bij elkaar, alles opzij en we gaan nu een oplossing vinden. Ja, dat is wel echt morgen eh, ongeveer de bel voor de laatste ronde. Ja, gisteren werd duidelijk dat het minderheidskabinet er ook niet in zit. Als er vandaag geen akkoord komt, wordt het erg lastig, zegt Hamer. De kans op nieuwe verkiezingen is volgens haar dan groot. Het kabinet houdt er rekening mee dat we volgend jaar opnieuw allemaal twee keer een coronaprik moeten halen. Dat staat volgens de krant NRC in de begroting van volgend jaar. Er is 134 miljoen euro voor vrijgemaakt. Voldoende om de hele vaccinatiecampagne nog een keer te doen, zegt het ministerie. Het is nog niet zeker of we allemaal opnieuw een prik nodig hebben. Bij rellen in een gevangenis in Ecuador zijn 24 doden en bijna 50 gewonden gevallen. Meerdere bendes zouden elkaar te lijf zijn gegaan met vuurwapens en messen. Het duurde vijf uur voordat de politie en het leger de situatie onder controle hadden. Ja, tot nu toe waren ze altijd geheim. Maar nu zijn ze daar toch eindelijk de kijkcijfers van Netflix. De streamingdienst heeft een top 10 lijstje gemaakt van hun best bekeken series en films. En de eerste, het eerste seizoen van deze serie staat op dit moment bovenaan. All is fair in love and war. Miss Daphne Bridgerton. Ja, Bridgerton dus. Wereldwijd keken 82 miljoen accounts naar de Britse serie over de Londense High Society. In totaal zo'n 625 miljoen uur. De best bekeken Netflix film is Extraction. Die werd 99 miljoen keer aangezet. Het weer, de herfst is nu echt begonnen. Vandaag gaat het regenen. Vooral in het noordwesten kan er veel vallen. En het wordt zo'n 15 graden.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 met je dansen. Je geeft geen tweede kansen. Wow, oh. Que pase lo que pase, dejémoslo de frase. Es imposible no tocarte, mama. Baby, ik probeer quiere estar ahí más. No tengo idea. 9 is Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits.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 Dat heeft pensioendenktank Netspar uitgezocht. Komt vooral doordat vrouwen hier veel in deeltijd werken. De optie van een minderheidskabinet van VVD, D66 en CDA is van tafel, heeft informateur Remkes gezegd. Vandaag spreekt hij met negen partijen uit het politieke midden om te zien of er nog mogelijkheden zijn om tot een regering te komen. De lavastroom uit de vulkaan op het Spaanse eiland La Palma... heeft vannacht de Atlantische Oceaan bereikt. leidt tot enorme rookwolken. Als lava in contact komt met koud oceaanwater... kunnen er giftige gaswolken ontstaan. Het weer regen, maar later in de middag droger bij 15 graden.